Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De hongersnood in Somalië kan nog maanden duren, zegt de Verenigde Naties. Er is meer dan een miljard dollar nodig voor hulp. Today we're in the last minute of the 11th hour to save lives. The clock is running and it'll soon run out. Het is superdroog in het land. De oogsten mislukken, voedselprijzen reizen de pan uit... en vluchtelingenkampen raken overvol. En dat is niet de enige reden, zegt correspondent Alice van Gelder. De VN zegt dat dat komt ook gewoon deels omdat er niet genoeg geld binnen is gekomen. We roepen altijd lang dat er meer financiering eh, nodig is. Ze hebben 66% van hun budget wat ze nodig hebben... om een hongersnood te voorkomen, hebben ze binnen. Dus ze zeggen, ja, er zullen alleen maar, maar meer doden vallen. De arbeidsinspectie controleerde bijna nooit de werkomstandigheden van bagagemedewerkers op Schiphol. Personeel daar moet tegen de regels in te zwaar werk doen, vertelt mijn nieuwsuurcollega. Dat er machines eh, defect zijn, dat het daardoor het werk eh, extra zwaar is voor medewerkers. Dat eh, normen voor tillen worden overschreden. Dat er ook medewerkers zijn met lichamelijke klachten. De laatste keer dat de inspectie naar de luchthaven ging om de arbeidsomstandigheden te checken was 12 jaar geleden. Toen zagen ze ook al dat het werk veel te zwaar was. Het is niet bekend waarom ze daarna nooit meer zijn langsgekomen. En als je vandaag met de bus of tram wil in Noord-Holland of Utrecht... check dan even of hij wel gaat. In die provincie staken chauffeurs. Ze willen een betere cao en minder werkdruk. Het is een staking van een paar dagen. Steeds stappen op andere plekken chauffeurs de tram of bus niet in. Morgen zijn Gelderland, Brabant en Limburg aan de beurt. En de Oranje Vrouwen en hun fans moesten flink geduld hebben bij de WK-kwalificatiewedstrijd gisteravond. Pas bij de 29e doelpoging was het uiteindelijk raak. Diep in blessuretijd werd het 1-0 tegen IJsland. En daarmee plaatst Oranje zich direct voor het WK volgend jaar in Australië. En dus is speelster Stephanie van der Gracht blij. Geweldig. Dik verdiend denk ik ook. Ik denk dat we de hele, hele wedstrijd de betere waren. Maar je moet het wel maken. Ja, dat die in de laatste En het weer nog. De meeste buien zijn het land uit. En vandaag blijft het een groot deel van de dag droog. Er is ook weer flink wat zon. Het wordt maximaal 22 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nu ook een aantal files in onze regio. Het rijdt langzaam op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn...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 Je zegt alleen maar dat je verder bent moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart.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 We've been going like a hurricane. Who's gonna be the one to break the silence? Are you driving in another lane? Cause I've been waking to the sound of sirens. I've been thinking lately, thinking about you and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me taking your money.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 It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agreed to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet though. I've been on this ride. up a sex and he started to cry. Told me he loved me the very first night. no. Who knows what I'm in for with boy number I can keep. antwoord 106.9 fm 1 2 3 un pasito pa lante maria 1 2 3 un pasito pa tra mirando para atrás. Aunque Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De arbeidsinspectie zegt opnieuw te gaan controleren op zwaar werk... door bagageafhandelaars op Schiphol. Gisteren bleek dat veel vrachtchouwers door het te zware werk lichamelijke problemen hebben. Maatregelen waren twaalf jaar geleden al geëist door de inspectie... maar die controleerde daar sindsdien niet op. De Oekraïnse president Zelensky steunt demilitarisering van het gebied rond de kerncentrale in Zaporizhia. Atoomexperts van de VN zeggen dat er dringend een veiligheidszone moet komen om een nucleair ongeluk te voorkomen. De spoorvakbonden praten vanochtend over het nieuwe CAO-voorstel van NS. FNV Spoor zei gisteren door te gaan met de voorbereidingen voor een staking vrijdag... omdat het voorstel te mager zou zijn. Het CNV zou wel willen ingaan op het bod. Het weer vandaag droog, geregeld zon en maximaal 27 graden. I wake up, terrify myself again. Cake to make up, and a little lost. These reactions are relentless. Abandoning the permafrost. un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. the something ain't right if you're young. Yeah. do. Now give me just a little time. Girl, I wanna shake you down. I wanna rock you down. I give you all the you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Well, well.